Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd komt de VN-veiligheidsraad bij elkaar om te praten over de vernietiging van een dam in Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne had daar onder meer om gevraagd, zei buitenlandminister Kuleba. Ukraine calls an emergency meeting of the United Nations Security Council and brings the issue of the Russian Terrorist Act to the International Atomic Energy Agency's Board of Governors. ook Rusland had de VN-veiligheidsraad bijeengeroepen. Daar kijken ze er anders zegt correspondent Iris de Graaf. Zoals altijd draaien zij dat verhaal natuurlijk helemaal om. Dus in Rusland eh, beschuldigen ze Oekraïne van sabotage... en noemen ze het een terroristische aanval vanuit Oekraïne. Verschillende wereldleiders wijzen al wel naar Rusland als schuldige. Verschillende GGD's door het land waarschuwen voor de bastaard satijnrups. Je herkent hem aan de donkere kleur en twee of meer rode stippen op de rug. Door het warme weer kan je ze vaker vinden op onze stranden. En door de brandharen kun je flinke jeuk, huiduitslag of ademhalingsproblemen krijgen. Als je last hebt van het dier, dan kan je het best je huid strippen met plakband en daarna afspoelen met water. De Amerikaanse acteur Cuba Gooding Jr. heeft een schikking getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van verkrachting. Het gebeurde net voordat de rechtszaak zou beginnen. De vrouw zegt dat Gooding haar in 2013 misbruikte op zijn hotelkamer. Maar volgens de acteur ging het om seks met wederzijdse instemming. De vrouw eiste 6 miljoen dollar schadevergoeding. Welk bedrag ze nu krijgt bij de schikking is niet bekend. En vanaf vrijdag hoef je de zon niet meer op te zoeken in Spanje of Griekenland. Want dan is Nederland het zonnigste en warmste land van Europa. Voorlopig valt er geen regen uit de lucht. Volgens weerman Peter Kuipers-Munneke gaat er een hoop veranderen. En dat betekent dat het droog blijft en zonnig, maar vooral steeds warmer wordt. Op vrijdag 28 graden en in het weekend zou het mij niets verbazen als we voor het eerst dit jaar in het zuiden van het land meer dan 30 graden gaan bereiken. Goed insmeren dus, want het KNMI verwacht dat de zonkracht sterk gaat zijn. Als je niet bent ingesmeerd kun je binnen 10 minuten verbranden. Het weer van nu. Vanavond is het nog lang zonnig. In het zuiden en oosten ook wat bewolking.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 Goedenavond, beste luisteraars. Ik vind dit de mooiste van Michael Jackson. Smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. goodbye Ja, Michael in zijn jonge jaren. Smile, ook eh, gezongen natuurlijk door Nat King Cole. Misschien wel net zo mooi hoor. Dat, uh, die mening mag u best uh, eh, toegedaan zijn. Ik vond het in ieder geval een prachtige uitvoering van Michael. Laurie Speedy heeft een aantal liedjes van Herman van Veen opgenomen in het Engels. Waaronder Anne. was dat, eh, met haar versie van Anne. Luisteraars, u luistert naar Tussen App en Vloed. Tot 12 eh, uur vannacht eh, blijf ik bij u met prachtige bellers, mooie muziek. En af en toe dan heb ik het geluk dat een luisteraar gewoon een leuk verzoek ook aanvraagt. Vanavond ook weer het geval Annemieke Vos. Jij wil graag horen een nummer van Nicolas Perak, als ik het, of Peirak, als ik het goed uitspreek. En daar zijn we heel, heel verwijderd van L.A. So Far Away from L.A. Speciaal voor Annemieke Vos. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, shadow. Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Carbou jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA. far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Nicolaas eh, Perak was dat met zijn live versie van So Far Away from L.A.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 Unforgettable. Nou, dat zijn ze ook allebei. Ze zijn onvergetelijk. Ook onvergetelijk is natuurlijk George Michael. En vanavond eh, neemt hij u mee naar Village Ghettoland. Het is een live uitvoering. Dus daar kan een beetje rumoer mee zitten, maar niet minder mooi. Ja, een vol stadion, Wembley Stadion. Eh, waar hij natuurlijk een tribute gaf eh, voor Freddie Mercury. Maar ook dit nummer is natuurlijk fantastisch. Eh, uit zijn stembanden klinkt dat natuurlijk spatzuiver. George Michael, Village Catalan. We kennen het allemaal van Stevie Wonder trouwens. Die heeft het ook heel mooi gezongen. Nou, de volgende die hoeft, behoeft, moet ik dan zeggen, geen introductie. Laat u vanavond maar weer eens mijn liefde voelen. Ik krijg hulp van Adele. Dat is meegenomen, toch? to make you feel my love. Ja, een wereldhit van onze vriendin Adele. To make you feel my love. Nou, ik hoop dat ik het eh, voor u ook een beetje gedaan heb. Mijn liefde laten voelen, voornamelijk voor muziek dan natuurlijk. We kunnen niet al de luisteraars niet lief hebben. Althans niet op een bepaalde <laughs> manier natuurlijk. Ik kan u wel allemaal lief hebben, gewoon uh, eh, uh, eh, bij hart zeg maar. Hè. Empathie heet dat in het dagelijks leven. Empathie moeten we vooral hebben met elkaar, toch? Dat is heel belangrijk. Dat vindt ook Joe Cocker. Now there's something else that's calling me So take me down a lonesome road For me just to let me go That suitcase weighs me down with memories I just wanna be the one you run to I just wanna Nightcomes. Nou, de Nightcomes, dan stop ik ermee. Maar voorlopig nog niet, want ik ben tot 12 uur vannacht eh, gewoon bij u met eh, heerlijke muziek. En eh, de volgende is speciaal voor Gerry Rutte. Gerry, als je luistert, dan heb ik hier David Gates voor jou. Brad met Aubrey. head zou willen reizen voor een meisje wat je eigenlijk helemaal niet kent. Genaamd Aubrey. Ik draai hem speciaal voor eh, onze G. Rutte. Dit is nog zo'n geweldige zangeres, Eva Cassidy. ook wel gehad toen u eh, uw eerste liefde tegenkwam. Dat je gewoon eh, even niet meer kon ademhalen. Dat de, eh, de verschijning die voor je stond, of het nou een mannetje of een vrouwtje was... zo beeldschoon was dat, dat het, je adem stokte. Sometimes You Take My Breath Away, Eva Cassidy. Prachtig nummer, vind ik zelf dan. Uh, daarom heb ik het ook gekozen voor u. En dat heb ik ook gedaan met het liedje Vincent maar nou niet van Don McLean, maar van Justin Hayward van de Moody Blues... samen met zijn eh, goede muzikale vriend Mike Beth Vincent.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 Bijgestaan door Mike Batt en de London Philharmonic Orchestra. Ray Charles heeft ook een aantal duetten gezongen. Samen met onder andere Nora Jones. Here we go again. Here we go. Jones. We gaan eh, naar het favoriete nummer van eh, Peter R. de Vries. Dat is natuurlijk uh, eh, Procol Harum met Shade of Pale... maar ik ga een hele speciale uitvoering voor u draaien. De opname van uh, the Shade of Pale live in Denmark, in Ledenborg. En dat is wel zo'n mooi nummer, want er zit een enorm koor bij. Nou, we gaan er een volle zes minuten, bijna zeven minuten van genieten tot het nieuws. Ik ben na het nieuws nog bij u terug... Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. speciaal voor Peter de Vries, wil ik nog maar zeggen.